Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet zou nog eens moeten nadenken over de heropening van sportscholen. Die staat nu op de planning voor 1 september, maar coalitiepartijen VVD, D66 en CDA vragen om maatwerk. CDA-fractieleider Heerma snapt niet waarom zwembaden op 11 mei al open mogen en sportscholen pas op 1 september. VVD-fractieleider Dijkhoff wees erop dat sporten goed is voor de volksgezondheid. In het Kamerdebat over de coronamaatregelen worden verder veel vragen gesteld over de uitbreiding van de testcapaciteit. En GroenLinks benadrukt dat de rekening van de coronamaatregelen niet bij de burgers moet komen te liggen. De ochtendspits was vanochtend 8% drukker dan vorige week donderdag, meldt mobiliteitsbureau Dat Mobility. Steeds meer mensen stappen weer in de auto, zegt het bureau. Al vijf weken lang zien de onderzoekers een langzame toename. Mensen pakken weer sneller de auto en trekken erop uit omdat er steeds meer positieve signalen zijn over de afname van de epidemie. Toch is het nog altijd ruim een derde minder druk op de weg dan voor de coronacrisis. Dagattracties zoals dierentuinen en pretparken gaan binnenkort gefaseerd weer open. Dat zegt de overkoepelende club van de 23 grootste dagattracties, zoals de Efteling, Artes en Ouwehands Dierenpark. Er is een protocol voor regels zoals het houden van anderhalve meter afstand. Musea openen op 1 juni hun deuren. In Amsterdam is vannacht een stoeptegel door de achterruit van een politieauto gegooid. De surveillerende agenten die voorin zaten werden geraakt door glassplinters, maar raakten niet gewond. De politie spreekt van een absurde en levensgevaarlijke actie en heeft aangifte gedaan van onder meer poging tot doodslag. Van de dader of daders ontbreekt ieder spoor. Het weer, volop zon, maar vanuit het zuiden meer hoge bewolking. Het blijft droog bij 17 tot lokaal 22 graden.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 Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist gerade ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga, safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga, safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga. La vie te fout à terre, tu plaques la gueule au sol. Elle te fait des misères, l'ami, voilà où nous en sommes. Sur la vie Drinks gehen op mich, dat is toch safe, Digger. Uns geht het goed, denn wir zijn safe, Digger. Den letzten cent uit mijnem safe, Digger, safe, Digger. La vie te à terre, la galle au sol. Elle te fait des misères, l'ami, voilà où nous en sommes. Sur la vie de leur mère, ils jureren, la colle.